Tijdens de avondspits en de uren daarna hebben geen grote ongevallen plaatsgevonden. Rijkswaterstaat meldt dat er wel vrachtwagens van de weg gleden... en dat er ongevallen waren met personenauto's. Grote incidenten zijn uitgebleven. Eerder op de avond meldde de ANWB dat er haast geen files stonden tijdens de avondspits. Voor de tweede dag op reis zijn de gevechten uitgebroken in de Syrische stad Aleppo. Het regeringsleger en gelieerde milities staan er tegenover Koerdische strijders. De partijen beschuldigen elkaar van het geweld. Na de val van Assad was afgesproken dat een door Koerden geleide strijdgroep Aleppo zou verlaten. Maar dat is niet gebeurd. Duizenden bewoners zijn uit de stad vertrokken vanwege de gevechten. De, een agent van de Amerikaanse immigratiedienst, ICE, heeft een vrouw doodgeschoten in Minneapolis in de staat Minnesota. De vrouw zou met een auto op immigratieagenten zijn ingereden, zegt het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Maar de burgemeester van de stad trekt dat verhaal in twijfel. Volgens hem is er roekeloos geschoten op de 37-jarige vrouw. Twee zeehondenwachters van de dierenambulance Velsen hebben de jonge zeehond... die vanochtend werd gezien in de haven van Amsterdam... opgehaald en op het strand van IJmuiden weer vrijgelaten. De zeehond zelf leek een beetje beduust van de reddingsactie. Hij weigerde aanvankelijk de zee in te gaan. Het ging om een grijze zeehond van zo'n vier maanden oud. Hij was via IJmuiden en het Noordzeekanaal naar Amsterdam gezwommen.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 And there's no tenderness like grief in your fingertips. You're trying hard not to show it But baby no welcome look in your eyes when I reach for you. Girl, you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying.